Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Brazilië zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash. Het toestel stortte neer in het Amazonegebied, in het noorden van het land. Volgens Braziliaanse media zaten in het vliegtuig 12 Amerikaanse toeristen en twee piloten. Op het moment van de crash was het slecht weer, maar of dat ook de oorzaak is van de crash moet nog worden onderzocht. Volgens het bedrijf dat de vlucht uitvoerde was het toestel technisch in orde. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn op verschillende plekken in Rusland Oekraïense drones neergehaald. Het zou gaan om vier drones die in de buurt van de Krim en rond Moskou uit de lucht zijn gehaald. Voor zover bekend raakte niemand gewond en er is ook geen schade aan gebouwen ontstaan. Voor de tweede nacht op rij is bij een huis in Rotterdam een explosie geweest. Het gebeurde in dezelfde straat als gisternacht. Toen werd een explosief voor de deur van een flatwoning geplaatst, meldt Omroep Rijnmond. Of het nu om hetzelfde huis gaat, is niet bekend. Bij beide ontploffingen raakte niemand gewond. De Amerikaanse staat Californië heeft vijf grote olie- en gasconcerns aangeklaagd. Het gaat om onder andere Shell en ExxonMobil... De bedrijven hebben zich volgens de staat schuldig gemaakt aan decennia lange misleiding over klimaatverandering en het bagatelliseren van de risico's van fossiele brandstoffen. In de aanklacht staat dat de bedrijven voor tientallen miljarden dollars aan schade hebben veroorzaakt door onder meer droogte en bosbranden. De oliebedrijven moeten wat de staat betreft schadevergoedingen betalen en bijdragen aan een klimaatfonds. Het weer bewolkt en vooral in het midden en westen van het land regen. Vanmiddag droog en dan breekt ook vaker de zon door. Het wordt maximaal 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden.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 Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor. y no das más que hielo. no sintiera nada. Ahora me miras tan diferente.